De politie wil het opruimen van drugsafval op criminele verhalen. Het korps in Oost-Brabant heeft in een drugszaak een vordering ingediend van 60.000 euro tegen vijf criminelen. Het is voor het eerst dat zo'n claim gedaan wordt. Bij het opruimen van een drugslab of drugsafval draaien de politie of grondeigenaar meestal op voor de kosten, die in de tienduizenden euro's oplopen. Het weer bewolkt met soms wat opklaringen, minima vannacht tussen plus 1 en min 3 graden. Overdag bewolkt en koud met hooguit 2 graden. Aan zee iets minder koud, maar ook kans op een bui. Zaterdag gaat het regenen. Dit was het NOS.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 om te kijken hoe het gaat met de wederopbouw na orkaan Irma. Willem-Alexander en Maxima bezoeken vandaag onder meer een producent van zonne-energie en bewoners van huizen die door Irma beschadigd zijn geraakt. Daarna vliegen ze door naar Saba en zaterdag gaan de koning en koningin naar Sint Maarten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De OVV doet dat in een rapport dat morgen verschijnt, meldt RTL Nieuws. Eerder deze week bracht RTL de conclusies van het OVV-onderzoek naar buiten. Daarin staat onder meer dat de veiligheidsrisico's rond oud en nieuw onaanvaardbaar hoog zijn. Veel vuurwerk is illegaal en het legale vuurwerk is vaak niet op de juiste manier gekeurd. Het kabinet is niet verplicht om de aanbevelingen van de Raad over te nemen. De gemeente Almere heeft een reclamefolder over de Floriade verspreid... in de stijl van de lokale krant Almere deze week... De zogenaamde special heeft precies dezelfde opmaak. Almere deze week wist nergens van, zegt de hoofdredacteur... die vindt dat er imagoschade is aangericht. De gemeente zegt dat het een fout was en heeft de verspreiding gestopt. De komst van de Floriade is in Almere omstreden. De tuinbouwexpositie leed de afgelopen drie edities veel verlies... en critici vrezen voor eenzelfde scenario in Almere. De politie heeft deze week in de omgeving van Hogeveen zes mensen van een witwasbende